Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De koepel van studentenverenigingen is teleurgesteld dat de ontgroeningen niet doorgaan. Bronnen in Den Haag zeggen dat het kabinet die maatregel vanavond bekend maakt. Introductieweken voor nieuwe studenten mogen wel, maar met beperkingen. Zo is alcohol verboden en moeten activiteiten om 10 uur s avonds afgelopen zijn. De koepel van studentenverenigingen vindt het jammer dat het zonder overleg is besloten. Het aantal boetes voor overtreding van de coronaregels is sinds begin juni flink teruggelopen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs een aantal veiligheidsregio's. De regio Haaglanden legde bijvoorbeeld tot 1 juni gemiddeld 75 boetes per week op. Na die datum waren dat er gemiddeld 8 per week. Volgens de BOA-bonden worden er vrijwel geen boetes meer uitgedeeld... voor overtreding van de anderhalve meter regel, omdat het niet uit te leggen is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doneert 1 miljoen euro aan het Rode Kruis in Libanon. Het geld is bedoeld voor noodhulp in de nasleep van de explosie van dinsdag... en wordt besteed aan ambulances, bloedbanken, eten en drinken. De Libanese hulporganisatie zegt dat er zo'n 16 miljoen euro nodig is. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is in Beirut begonnen met het reddingswerk. De vrijwilligers gaan in het puin met onder meer speurhonden op zoek naar overlevenden. De baas van de wielerploeg van Fabio Jacobsen overweegt naar de rechter te stappen... naar de duw van Dylan Groenewegen. Door die actie in de Ronde van Polen kwam Jacobsen gisteren hard en val. Hij wordt kunstmatig in coma gehouden. Teammanager Patrick Lefevre noemt de duw van Groenewegen een moordaanslag. Het weer. Volop zon, er staat weinig wind. Op veel plaatsen tropisch met temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 16 Morgen opnieuw zonnig en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, rijdt het langzaam.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 Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van is who I'm meant to be.